Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rechtbank in Jemen heeft 17 mensen de doodstraf gegeven vanwege spionage. De veroordeelden zouden volgens de rechtbank, die wordt geleid door Houthi-rebellen... informatie hebben doorgespeeld aan onder meer de VS, Israël en Saoedi-Arabië. Het zou gaan om de locaties van de regeringsleiders en raketten. De spionageacties van de Jemenieten zouden hebben geleid tot aanvallen... waarbij tientallen mensen om het leven kwamen, stelt de rechtbank. De Shiïtische rebellengroep, die wordt gesteund door Iran... beschuldigde deze zomer nog 20 VN-medewerkers van spionage. Na verhoor werden zij vrijgelaten. Burgemeesters zetten vaker noodmaatregelen in... zoals preventief fouilleren en samenscholingsverboden. Dat blijkt uit dataonderzoek van de NOS. In vergelijking met 13 jaar geleden is dit vertienvoudigd. In bepaalde gevallen worden de maatregelen die de rechten van burgers beperken permanent ingezet. Burgemeesters vinden die noodzakelijk, bijvoorbeeld om wapens op te sporen. Ook risicovolle voetbalwedstrijden en demonstraties zijn, volgens de autoriteiten, reden om de verordeningen in te zetten. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram heeft een intern onderzoek naar geestelijke gezondheid gestopt. Amerikaanse media melden dat het onderzoek een verband legde tussen het gebruik van sociale media en een slechter wordend mentaal welzijn. De aanklager stelt dat Meta bewust onderzoeksresultaten heeft achtergehouden. En een gouden zwakhorloge van een passagier van de Titanic... heeft bij een veiling in Groot-Brittannië bijna 1,8 miljoen pond opgeleverd. Omgerekend ruim 2 miljoen euro. Volgens het veilinghuis is er nooit eerder zoveel geld betaald... voor spullen uit het gezonken schip in 2012. Dan nog het weer. Het is bewolkt. In het midden van het land sneeuwt het licht. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Bij zo'n 3 graden aan zee en rond het IJsselmeer kan het hard waaien. Morgen bewolking en opnieuw buien en dan wordt het 4 tot 8 graden.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 Het eerste uur hebben we een lekkere mix gedraaid van mainstream jazz en dan gaan we in het tweede uur gewoon door. En de artiest van de dag, degene waarvan ik een aantal nummers ga draaien... is Chad Baker. En uh, Chad Baker staat dan ook weer klaar hier als tweede. En ik heb een opname van uh, Chad... En dat is, dat is getiteld The Complete 1955 Holland Concerts. Alweer bijna een eeuw geleden eh, toerde uh, Chad Baker met een aantal makkers van hem, Dick Twardzik op piano, Jimmy Bons op bas en Peter Litman op drums. En ze traden op in eh, zowel het eh, Concertgebouw in Amsterdam en het oude Koerhuis in Scheveningen. En van eh, dat Koerhuis in Scheveningen, van die opname, draai ik nu het nummer Imagination. Thank you. Now a very pretty ballad from an early Pacific Jazz album of mine, quartet album featuring Russ Freeman. It's called Imagination. was de zoetgevoisde, zou Willem Duits zeggen, trompet van eh, Chad Baker. Dan eh, heb ik nu iets eh, weer helemaal wat anders. de Cannonball Adderley Quintet, de beroemde alt-saxofonist. Het was eigenlijk een van de eerste jazzconcerten die ik in mijn jonge jaren bezocht in het oude Koerhuis... waar ook de vorige opname plaatsvond van Chad Baker in Scheveningen. Eh, maar dit eh, komt niet uit het Courthouse, dit komt uit San Francisco. De Cannibal, Adderley Quintet in San Francisco. En naast eh, Julian Cannibal Adderley op alt horen we zijn broer Ned op cornet... Bobby Timmons op piano, Sam Jones op bas en Louis Hayes op drums. En ze spelen You Got It. One, swingende Cannibal Adderley met zijn quintet. Prachtig nummer, You Got It. Dan eh, heb ik nu wat van Ray Brown trio klaarstaan. Ray Brown, die natuurlijk jarenlang Oscar Peterson begeleidde... heeft ook eh, veel met een eigen trio gespeeld. Eh, bestaande uit... dan moet ik even hier kijken, ja. Ray Brown op bas natuurlijk. Gregory Hutchinson op drums en uh, Geoff, Geoff op piano. En hij bracht een serie van vier cd's uit, getiteld Some of My Best Friends Are. En dan kwam er Some of My Best Friends Are Guitarists, Piano Players, uh, Players en de laatste Some of My Best Friends Are Singers. En van die cd ga ik wat draaien, namelijk met zangeres Marlina Shaw ga ik eh, draaien het nummer At Long Last Love. Is it an earthquake or simply a shock? Is it the good turtle soup? nearly the mark.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 Herb Ellis op gitaar... Ray Brown, die we net ook al hoorden, op bas... en Elvin Stoller op drums. Het komt van de eh, LP The Genius of Coleman Hawkins. Luistert u naar In a Mellow Tone. Coleman Hawkins in een mellow tone. En... Eh, ZFM Jazz. En dan <clears throat> gaan we weer door met eh, de featured artist eh, van vanochtend, Chad Baker. Van de LP Chad Baker The Legend waar we Chad uiteraard op Tom horen, Herb Geller op alt Jack Montrose op tenor, Bob Gordon op uh, bariton sax, Russ Freeman piano en Shelly Mann op drums. Eh, Bob Gordon op bas bedoel ik natuurlijk, geen bariton sax. Gaan we luisteren naar een standard, The Lady is a Tramp. Dat was uh, eh, Chet Baker met The Lady is a Tramp. En dat was natuurlijk Bob Gordon, wel op bariton sax. En op de bas hoorden we eh, Joe Mondragon. Dan eh, een opname van het Gene Harris Scott Hamilton Quintet. Scott Hamilton die toerde de afgelopen weken weer, dacht ik, een beetje door Nederland. Hier horen we Gene Harris op piano met Scott Hamilton... die rond Scott Hamilton die door Nederland toerde... op de Sax, Herb Ellis op gitaar... wederom Ray Brown op bas. Waar vind je hem niet eh, op eh, dit soort opnames? En Harold Jones op drums. Het komt van eh, de CD At Last... en het nummer is getiteld After You've Gone. dat was even lekker swingen met Gene Harris en Scott Hamilton Quintet. We gaan wat vocaals doen. Eh, de Canadese zangeres-pianiste Diane Kroll. En uh, from de CD The Girl in the Other Room uh, draai ik Stop This World. En Diane wordt begeleid door Anthony Wilson op gitaar en John Clayton op bas. Diane Kroll, Stop This World. stop this world, let me off. There's just too many pigs in the same trough. There's too many buzzards sitting on the fence. Stop this world, it's not making sense. Stop this show. Hold the phone better days this girl has known. Better days so long ago. Hold the phone, won't you? Stop this show. Well, it seems my little playhouse is falling down. I think my little ship has run aground. Feel like I'm in the wrong place. My state of mind is a disgrace. So won't you stop this game? Deal me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game, well, it's Diane Kroll, Stop This World. Dan eh, gaan we wat Nederlands draaien. Het eh, Frits Landersbergen kwartet. Frits die eh, startte een paar jaar geleden het nieuwe label ESP. En daar is ook, op dat label is ook de tribute CD Take 5 uitgebracht. En u snapt hem al, een tribute Take 5 betekent de muziek van Brubeck en Desmond. Hier uitgevoerd door Frank Robert Schuiten altsax, Rossano Sportiello op piano, Edwin Goodold Edwin Corsilius op bas en Frits zelf natuurlijk op drums. Een eh, echte Dave Brubeck classic, It's a Reggae Waltz. Frits Landersbergen kwartet met It's a Reggae Waltz van de CD Take 5. We blijven nog even in eh, de Nederlandse jazz en gaan luisteren naar Greetje Kouwveld. In 15 eh, en 16 eh, december 2016 dook ze de Studio Leroy in, in Amsterdam. En Greetje die kwam daar tegen Ak van Rooyen, die leefde natuurlijk toen nog op flugelhorn. Jan Menu op baritonsax. We konden hem laatst nog horen bij Jazz in Zandvoort. Maarten van der Grinten op gitaar. En Jan Voogd op bas. De cd die ze toen opnamen in 2016 was getiteld A Song for You. En Geetje zingt daarop... Alright, okay, you win. Ja, dat was eh, een swingende Geetje Kouwveld... met eh, een fantastische begeleidingscombo... Eh, met onder andere Jan Menu op bariton. Dan lopen we toch weer zo'n beetje naar het einde. Ik heb nog zo'n acht minuten. ik draai het laatste nummer van de artiest van vanochtend, Chad Baker. en dit is een opname die in Nederland gemaakt is in Studio 44 in Monster op 25 mei 1983. Waar Chet wordt begeleid door eh, een eh, aantal Franse en eh, ja, Franse sidemen. Geralier, Michel Geralier op piano. Ricardo Delfra, geen Fransman, op bas. En Philippe Catherine, de Belg, op gitaar. Luistert u naar Chet Baker en Mr. B. dat waren voor vanochtend de laatste klanken van Chad Baker... die we extra in eh, het eh, virtuele zonnetje hebben gezet. En dat betekent, beste luisteraars, dat we alweer aan de laatste opname... van deze ZFM Jazzochtend uh, toe zijn. Ik hoop dat ik, ondanks het koude weer... toch wat warmte met deze muziek in de huiskamer heb kunnen brengen. En we gaan eruit met het orkest van Ray Anthony. Ik hoop u een van de volgende keren weer aan uw toestel te treffen. En voor nu wens ik u nog een hele prettige zondag. En tot volgende week bij een van mijn collega's... met weer een uitzending van ZFM Jazz... Uh, de langstlopende, het langslopende programma op eh, ZFM uit Zandvoort. Ray Anthony en his orchestra, Perdido.